Eerst het NOS nieuws van het NOS nieuws van 6 uur. Dat blijkt uit onderzoek van mastbeheerder Novak dat in handen is van de NOS. De brand in IJsselstein brak in juli uit door urenlange oververhitting. De antennes zonden niet goed uit, maar kregen wel de gebruikelijke hoeveelheid energie. Daardoor liep de temperatuur zo hoog op dat er uiteindelijk brand ontstond. Deskundigen probeerden de ontvangst te verbeteren vanuit de toren in Smilde, maar ook daar raakten de antennes oververhit, waardoor brand uitbrak. Nog steeds is de ontvangst van radiozenders in het noorden van Nederland niet optimaal. De krijgsraad in Suriname heeft de strafzaak over de decembermoorden opgeschort. De raad wil eerst antwoord op de vraag of de amnestiewet die onlangs is aangenomen in strijd is met de grondwet. De vraag wordt voorgelegd aan het Openbaar Ministerie en een nog op te richten constitutioneel hof. Pas als een uitspraak ligt besluit de krijgsraad of het proces wordt voortgezet. De Europese economie krimpt dit jaar, maar volgend jaar is er voorzichtig herstel in zicht. Dat heeft Eurocommissaris Reen gezegd. Hij verwacht dit jaar 0,3% krimp. Voor volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. Nederland kan volgens Eurocommissaris Reen volgend jaar ook weer groei verwachten, namelijk 0,7%. In Amsterdam is een man die door de politie werd gezocht zwaar gewond geraakt toen hij zichzelf neerschoot. Zijn toestand is kritiek. De man was mogelijk betrokken bij een drievoudige moord in Purmerland in december. Vanochtend vroeg viel een arrestatieteam de woning van de man in Amsterdam-Noord binnen. Daar bleek dat de verdachte zichzelf had opgesloten in de slaapkamer. Tijdens onderhandelingen over zijn overgave schoot hij zichzelf neer. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen afwisselend wolken en zon. Er staat een matige noordwestenwind. En voor dan 11 tot 14 graden. Zondag veel zon. Het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E er staan 40 files bij elkaar, 140 kilometer. Ik noem de files af 4 kilometer lengte. De A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen is dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Dat komt door een kettingbotsing. Het gaat nog tot na de avondspits duren. Verkeer moet omrijden via de A15 en de A16. Op de A15 is het nu wel veel drukker dan anders. Tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 17 kilometer. En afsluitend op de A16 richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 8. Andere files die langer zijn dan 4 kilometer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen naar de West en Blarikum 6 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Na 27 richting Almere tussen Utrecht Veemarkt en Hilversum 7 door een ongeluk aan de andere kant. Vanuit Almere tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven staat 6 kilometer.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 And that's the go. 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even Pope be here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm liable to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Ball so hard, gotta I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Fall so hard, let's get faded. Liberties for like six days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick days. So fall so hard, bitch behave. Just might let you meet gay. Shot towns, d moving the next BK. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all. Ball so hot. That she crack. That she crack. Ain't it, Jay? Ball so hot. What she order? What she order? Fish fillet. Ball so hot. Yo, whip so cold. Whip so cold. This whole thing. Ball so hot act like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. <laughs> I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margilla? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. <gasps> no, it's not. It gets gross. the people going. Y'all so hard, motherfuckers wanna find me. summer ain't mine. Got that hot bitch in my home. Know how many hot bitches I own? Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. The stars is in the building. They hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? You are now watching the throne. Don't let me into my zone. Don't let me into my zone. I'm definitely in my zone. zone, zone, zone. Ja, dat was de Niggas in Paris van eh, Jay-Z en Kanye West. En Kanye West gaat trouwens, eh, heeft, tenminste Kim Kardashian heeft aangekondigd dat ze snel een kind wil met dezelfde eh, Kanye West. En zelfs wil gaan trouwen, ze zou er al mee bezig zijn. Maar ja, ik weet het niet. Het is vrij snel, het is binnen drie dagen. Met, met, met dat kind of met dat trouwen? <laughs> met allebei. Ze ah. zijn met alle, Kim Kardashian wil heel snel nu dat kind, zeg maar. En ze zijn al een tijdje bezig met dat huwelijk nu. En, jongen. Ja. ja eh, we gaan nu iets, totaal iets anders doen. En dat is eh, Boston met Peace of Mind. Tenminste wel goede muziek. Dat bedoel ik. Sorry Lex. Niet zomaar. Wacht. Oh. We doen even iets. We doen wel Bottom. Niet King fucking. Boston heet Ja, Boston. Ja, weet ik veel. Nu komt Boston. dat was Boston met Peace of Mind. Nou, dan Simon, eh, een lekker nummer. Simon uh, eh, zingen maar. Ja, eh, we gaan lekker uh, nu doen. Nou, want, Keen, Silence by the Night. Precies. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan, want dit is van nieuwe album Plex. Ja, klopt. toch? Ja, dat klopt. Nou, dan hebben wij even mazzel hier. En... hij. We krijgen nu anderen. We krijgen nu Brief met Caroline Blackout. We zijn hier net nieuw en ze hebben ons in de steek gelaten, dus neem het aan. dat was Keen met Silence by the Night van het nieuwe album. En we gaan door met een heel lekker nummer, vind ik zelf. Uh, Ray Charles. Hey yo, I'm feeling like Ray Charles. I got my shades on, I don't know where they are. You couldn't find me even if you had a radar. And I spit rapidly, AKA make the music with the soul of the blind man. They be amazed how I get them ladies and climb in. And they try to do it, but they're blind to the fact that they're just stuck in a trap and staying right where they at. But I break y'all, Miss A calls, talking to my dimes and my Miss A calls, and I spit tough. Bet you I'm a last great ball. I'm going eight y'all. I'm the new Ray Charles. I don't need no walking stick. My shit cost a grip. I get out the mouthwash if you talking shit, and I can hear the evil, but I won't see it. And if that blood go out, you better reheat it. I got my Snap shades on, smoking till it's gone. Head to the sky, feeling so hard. Break jaws, I'm, I'm break jaws. Break jaws, I'm, I'm break jaws. Snap shades on, dancing to my song. Looking so fly, I'm feeling so gone. I'm break jaws, I'm, I'm break jaws. I'm break jaws, I'm, I'm break jaws. Boy, open your eyes. preheated oven. They hear me spit, they think they know me like they cousin. But it's okay, we at the door, that means we buzzing. That ass McDonald's, and baby, I think I'm loving it. But you know, that size doesn't fit. MC Hammer with this shit, like why the fuck would I quit? Let's I hire 40 people and get like 40 cars, and I wouldn't even drive, cause I would be Ray Charles. Say what up like how the fuck is he talking? They don't even trip like how the fuck is he walking? I'm blind, man. Yeah, like the three blind mice and them haters, I'ma throw it on them. Tell them time I don't need no walking stick. My shit cost a grip. I get out the mouthwash if you talking shit. And I can hear the evil, but I won't see it. And if the block go out, you better reheat it. I got my black shades on, smoking till it's gone. Head to the sky, feeling so high. Break jaws, I'm, I'm Ray Charles, Ray Charles shades on, dancing to my song, looking so fly, I'm feeling so calm. I'm Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles, I'm Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. Boy, open to the sky, feeling so all Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. Black Jay on, dancing to my song, looking so fly. I'm feeling so gone. I'm Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. I'm Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. Black Jay on, dancing to the song, hands to the sky, feeling so all Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. Black Jay on, dancing to my song feeling so calm. I'm Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles, I'm Ray Charles, I'm, I'm Ray Charles. You're too blind to see. ja, we zijn weer terug. Dit was een nummer van onze enige echte DJ Pepper met uh, Raventos. De, Pepijn is nu aan de lijn, DJ Pepper. Eh, hoe heet, wat was het nou? Raven, nogmaals, nogmaals? Raventos. Raventos. Ja, een beetje op het Spaans. Oké. Ja. Ja, nou ja, eh, wij hebben dus nu een interview met jou. Mhm. Mhm. En, ehm, nou ja, laten we gewoon maar meteen beginnen met de eerste vraag. Wat voor muziek maak jij? Voor de mensen die het niet weten. Ik maak voornamelijk house muziek. Dat vind ik ook het leukste. Hebben we net gehoord, dus... Ik kan ook trance, dubstep, drum and bass, hardstyle en alles. Ik heb zelfs een keertje geprobeerd eh, R&B te maken. Maar ik vind zelf dat de house toch wel het beste is. Wat is dus nou precies het verschil? Het meest. Er wordt gevraagd wat precies het verschil is. Tussen? House en? Trance en zo. Tussen alles? Trance, eh, tja. Hm. Ehm, house wordt in eh, kleine clubjes gedraaid, weet je wel. En dat is met een, een, een dikke bas. En, en met een hoge eh, diep of zo. Hè? Dat het eh, gewoon lekker voor het uitgaansleven. Trance is misschien wel wat mooier. En echt voor de grote zalen. En eh, de muziek klinkt ook heel groot. Uh, ja. Sneller jongen. Zo zou ik het eigenlijk beschrijven. Nou, Oké. Volgende vraag. Ja, volgende <laughs> vraag. Ja, waarom maak je eigenlijk muziek? Nou, het begon allemaal op de opvang. Daar hadden ze namelijk Footy Loop. Dat is het eh, programma waarmee ik de muziek maak. En dat vond ik erg leuk. Want je ziet al die knopjes, de schuifjes, weet je wel, dat ziet er zo moeilijk uit. Maar ik vind het er heel leuk, heel gaaf uitzien. En uh, moet je maar googlen afbeelding Footy Loop Studio. Mhm. En ik ben een beetje verslaafd aan Footy Loop Studio. Eh, ik ben op mijn tiende dus begonnen, ongeveer. En eh, wat het leuke is aan je eigen muziek maken, is dat je invloed hebt. In plaats van mixen, hè, want dat is eigenlijk een DJ. Ja. Dus ik ben eigenlijk producer, maar ik noem mezelf gewoon DJ. Mm Maar een producer maakt echt helemaal zijn eigen muziek. En dat vind ik onwijs gaaf. Nou, oké. Nou, dus, en hoe maak je dan goede muziek, als je dan muziek maakt? Hoe maak je goede muziek? Ja. En eh, ja, verbeteren steeds. Hè? Als je denkt, nou dat kan nog wel wat beter. Eh, doe ik eigenlijk met Fruity Loop, ja. <laughs> Dan zou ik het eh, programma moeten uitleggen. Fruity Loop video. Maar <laughs> nee. Maar is, is dat een makkelijk programma of eh, moet je daar best wel veel voor... Ik vind het best wel makkelijk, ja. Uitleggen. Doe gewoon die volgende vraag. dus <laughs> wow. Nou. rustig. alsof, je wordt een beetje afgekapt door Simon hier. Maar ja. Ehm, ja, vind je blijkbaar niet zo interessant. Een beetje matig. Nee, dat begrijp ik. Simon houdt van de echte muziek, hè. Ja. Nou, heb jij trouwens... Heb je nog een tip voor andere jonge beginners met muziek zoals jij en hoe je dan zeg maar in de publiciteit kan komen zoals jij nu op de radio? <laughs> Eh, een tip. Nou, ik kom dus op de radio door jou. Hè? Ja. Dus eh, en jij kent weer anderen en die heeft een radio toevallig. Eh, een radiozender, sorry. Ja. Dus eigenlijk mijn tip is om, eh, ik hoor mezelf. Ja, <laughs> Oké. Mijn tip, heb veel contacten. Als je die niet hebt, dan, ja, dan moet je eh, zelf opzoeken. Hè. Mhm. Het is echt heel irritant. Ja, we hebben, we hebben aan de andere kant hebben een, een, eh, een andere luisteraar die we nu net in <laughs> eh, op de radio. En uh, misschien heeft hij een vraag voor. meneer Robert, bent u daar? Hallo, ben ik nu? Ja, hallo. Heeft u misschien een vraag voor onze DJ tussendoor? Onze huis DJ, DJ Pepper. Oh, is hij van lief klein konijntje? Wat zeg je? Is hij van lief klein konijntje? Nee, hij is onze huis-dj. Oh, nee, maar ik wilde graag lief klein konijntje voor mijn kleinzoon. Moet je eerst, moet je eerst een goede vraag stellen. Wat is de ja, eerste vraag, dan eh, draaien we graag. vraag, <laughs> wat is dit nou weer voor vraag? Ik ga toch niet een vraag stellen om een liedje te kunnen draaien? Nee, dit is gewoon leuk. Eh. we hebben nu onze huis-dj aan de telefoon. Ehm, heb je misschien nog een vraag? Misschien ook aan een van onze studiogasten? Ja, waarom ik eh, zo lang in de wacht werd gezet, dat vind ik wel <laughs> een goede vraag. Ja, omdat we een interview hebben met DJ Pepper. Uh, Partij, ben je daar nog? Ja, ja. Kijk, ja, dit is ook radio natuurlijk. Ja. Uh, eh, waarom, weet, ja, hij vroeg iets. Waarom stond hij zo lang in de wacht? <laughs> Kun jij die vraag beantwoorden? Ja, we, zijn een beetje in de, we waren een beetje in de steek gelaten door degene die wel weet hoe het moet hier. Ah, oh, wie is dat? die luisteraars, dat kan je niet maken. Maar goed, ehm, in ieder geval, uh, Pepijn, eh ik hoop dat je nog heel lang doorgaat met mixes maken voor mijn programma. <laughs> ja, vind ik ook wel leuk, dus dat zou ik zeker doen. En je weet dat ze worden beluisterd natuurlijk. Ja, dat weet ik ook. Dus eh misschien hebben we Lex, heeft Lex nog wat te zeggen of zo. Lex die vraagt altijd wat dingen. Tot Nou ja, ik, ik vroeg me alleen nog af, wil je er later iets mee doen of, of, ja, of niet? Nee, nee, dat ben ik niet van plan. En waarom niet? Waarom? Nou kijk, ik zit op Hagenveld. Ja. Atheneum College Hageveld en dat CWO, Dus eigenlijk word ik nu klaargestoomd voor een, een, een, baan waarvoor je niveau hebt. En iedereen kan eigenlijk DJ worden. Ja, dat zie je wel aan mij. Oh, maar dat is dus de eerste reden. Eh, ten tweede mhm. zijn er zoveel jongens, misschien een paar meisjes, die DJ willen worden. Of producer. En daar moet je allemaal doorheen breken. Vroeger was het altijd politieman, brandweerman en zo. Nu is het allemaal DJ. Ja, dat dus, ja, daar zie ik ook tegenop er zijn ook in plaats van 16 miljoen coaches nu inderdaad 16 miljoen DJ's. Iedereen heeft wel de software thuis om, eh, om een plaatje te draaien. Zo. Maar ja, er zijn wel <laughs> exceptionele talenten en in mijn eh, opzicht ben jij er ook wel eentje van, vind ik. Denk ik ook wel. Dankjewel. Dus ik zou het jammer vinden als je zou stoppen. Ja, ik ook wel. Ik vind het ook wel leuk. Dat is mooi. Ik vind het ook geweldig dat ik op de radio kom. <laughs> Dat is nog mooier. Mogen je bedanken? Ja. Top. En dan gaan wij eventjes luisteren naar uh, Robert, ben nog? Ja, hoi pepper. Hoi. Jij had al een nummer met een konijntje, toch? Nou, mijn kleinzoon, mijn kleinzoon die is hier, weet niet, die is eventjes, die is even een dagje bij open en oma, gewoon. Ja? Ja, dit weekend of zo. Maar die wilde graag lief klein konijntje horen. Dus oh, lief klein konijntje. Ja. Ik had Flappy. Ik, ik zou even vragen, is dat ook goed, Flappy? Hij kent niet Flappy. Hij kent geen Flappy, oké. Eh, eh, We stoppen even met Flappy. Flappy, ja. Fla kent u wel Flappy, meneer? Flappy? Ja, Flappy. dat diegene die je net aan de telefoon hadden? Nee. <laughs> dat was Pepijn. Dat wie is dat Pepper? <laughs> ja. Dat, is de DJ-naam. De wat zijn naam? DJ. Disc jockey. Is je over hockey? Nee, disc jockey. Dat is eh, iemand die plaatjes draait, meneer. Nou, doet hij ook lief gelijk een uh, ik kan liever Klein Konijn voor u draaien als u... Eh, maar waarom wilt u mij eigenlijk horen? Nou, dat zeg ik dus net. Mijn kleinzoon is hier en ik wil hem graag even horen. En, en u woont dus... Waar, woont u? Waar woont u in Zandvoort? Nou, ik woon... Uh, weet je waar... ja, ik ga niet nu meteen mijn huis aanwijzen, maar in het centrum. In het centrum in ieder geval. Wa wat is uw leeftijd? Mijn leeftijd, dat is... Nou zullen, <laughs> zullen maar uh, eh, 50 in uh, nog een eh, paar jaartjes erbij zeggen. <laughs> je wilt het niet zeggen, heb ik door. En uw kind is hoe oud? Ja. klein kind? Ja, die klein die is nu, die, die is nu 8. Oké. En hij luistert hij naar de hardcore versie van Lief Klein Konijn of naar de gewone? Um, dat weet ik niet. Hou je ook van uh, uh, Korn? Hardcore. Van, van harde korn? Hard, hardcore. Nou, hij wil gewoon lief klein konijntje. Lief klein konijntje? Ja. Dan gaan we hem draaien. Dankjewel. Eh. Je, weet, je heet Robert, hè? Wat is Robert? Ja. Ja, dat ben ik. <laughs> Ja, zo heet hij, hè? Klein konijntje. Sorry dat ik lach hoor, maar ja, u bent wel heel grappig. Um, dankjewel voor het telefoontje. We gaan hem nu draaien. Ja, graag gedaan. Doei. Klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Ja, ja, zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoende heen en weer klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Had een blikje op zijn neus. Ja, ja. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Had een blikje op zijn neus. Had een blikje op zijn neus. Ja, ja. Ah, ja, ja, ja, eh, ja, ja. Dat was Lief Klein natuurlijk. Je hoorde hem hier op Radio CFM. Een aanvraag van Robert. Je zegt dat eh, natuurlijk. <laughs> Ja, natuurlijk was natuurlijk. Klein Konijntje. Ja, dit was natuurlijk een heel lief Ze zeggen dat 300 keer in de nummer. Natuurlijk is dat Lief Klein Konijntje. Ja, dat was toch duidelijk dat het Lief Klein Konijntje was. Maar ik had wat gemist hoorde ik, want... Ja, we hadden net de eh, ene Robert die dit nummer aanvroeg aan de telefoon. En ja, ik weet niet, die man die, ik weet, of oh, oh, mij was hij helemaal doorgesnoven of zoiets. Het <laughs> is echt niet normaal wat hij allemaal zei. Um, nou, straks luistert hij. Is een klein kind luistert ook, dat kan niet maken. <laughs> Opa is doorgesnoven. nee, maar... Uh, <laughs> we hebben een nieuw onderdeel in de show. Dat is uh, de Gouden Ouwe. En dat is een... Nee, dat hebben we niet. Dat hebben we wel. Nee. De Gouden Ouwe. Dat heb je niet met mij overlegd. Oh, nou, dat is bij deze. De Gouden Ouwe. Ja. Um, niet. Nee, maar jij bent weg, Niels. Oh, ja. Niels, pak even een microfoon. Microfoon 3. 3. Ja. Want het is na hele lange tijd. En echt heel lang is dan ook heel lang. Relatief lang is het natuurlijk niet. Eh, een paar weken dat Niels weer eens een keertje in de studio is. En dat is niet Niels Verkooyen, maar Niels van het Nauweland. Onze oude top-dj, mijn oude collega. De oude vervanger van Toby. De oude vervanger? Ja, dat klinkt raar, nee. zeg maar. Nee, Toby heeft mij vervangen, dat is waar. Hem. Nou, Niels en Toby hebben Niels vervangen. Ja, er zijn twee mensen nodig om jou te vervangen. Ja, en nou, Verkooyen, heeft stage vandaag dus. Maar goed, de gouden ouwe, daar waren we. Niels, hoe gaat het trouwens met je tussendoor? Goed hoor. Kijk, alles gaat prima. Ehm, <laughs> leuk. Altijd hè. Gezellig dat je er bent. Met, slechte mensen gaat het altijd goed. Dat is waar. Kijk maar naar Toby. Ehm, we hebben vandaag eh, Train. En eh, Train is natuurlijk de bekende band van eh, bijvoorbeeld Hey Soul Sister, Shake Up The Happiness, Drive By. Ik Denk. Ja, dat is... <laughs> ik vond hem leuk. Ik vond hem ook leuk. Ik vond hem ook leuk. Maar Crane die, die brak door met het album Drops from Jupiter en met de gelijknamige single brak ze toen ook helemaal door. En die gelijknamige single eh, hebben wij nu. In 2001 was het allemaal en ehm, de hoogste notering tot top 40 was 3 en het aantal weken was 20. En in de single top 100 was het nummer 5. Jordan. Drops of Jupiter, de single van hun debuutalbum, van zijn debuutalbum, hun voorbraakalbum, op Radio CVM. Het weekend in met Niels, Toby en de rest. nummer. Train met Drops of Jupiter. Yes, en als het goed is hangt de enige echte Piet Paulusma nu aan de telefoon. Piet, ben je daar? Ja, ik ben er. Goedenavond. Goedenavond, Piet. Goedenavond. Ja, applaus voor Piet. Eh, dankjewel, dankjewel. Hoe gaat het ermee? Goed, eh, het is aardig opgeknapt het weer. Het is alleen wat kouder geworden. Maar goed, dan moet je dan maar, eh, dan moet het mee, mee doen. Ja, en wat gaat het worden eigenlijk? mooi weekend tegemoet. Echt, eh, we kunnen wel even eh, naar het strand, eh, vooral zondag. We kunnen zondag ook wel buiten zitten. Ja, dan moet je niet denken oh, dat wij kunnen gaan zonnebaden. Maar het is wel leuk weer om er even op uit te gaan zondag. Laten, we het maar op een rijtje zetten. Vanavond, vannacht, ja, nog eens even wat bewolking, 5, 6 graden. Wind sterk aan de kust nog altijd vrij krachtig of krachtig. En dan gaat hij ook meer naar het noordwesten. Morgen een dag met... Ehm, aanwisselend zon en bewolking temperatuur laag hoor morgen. Uh, 11, 12 graden. Is echt wel koud voor de tijd van het jaar. De zon er in de middag vooral bij. De nacht volgt het koud weer. 2, 3 graden boven nul. Aan zee een paar graden hoger. En dan uh, morgen de wind nog. Die komt uit het noordwesten tot noorden. En die is krachtig met kracht 5 en 6. En als we dan de rest onder de loep nemen, dan hebben we dus zondag, ja, moederdag, heel veel zon. 14, 15 graden. Dus dat dat ziet er wel aardig uit, kunnen we wel in buiten zitten. Het waait ook wat minder hard. Maandag nog een meest droge dag, maar daarna komen de buien alweer terug. Nou. Maar het weekend ziet er niet slecht uit. Zondag een echte zondag met zon en een eh, hele leuke moederdag wat dat betreft. Alleen de temperatuur komt het Maar Ja, dat moeten we dan maar voor lief nemen. Nou ja, klinkt prima. Als de voorspelling Zo is, het. is, mogen je dan terugbellen of niet? Dat hoorde ik niet. Ehm, Zo is het. <laughs> Precies. Hey, en afgelopen, afgelopen week was er heel vaak ehm, dat er noodweer zou komen met hagelsteen zoals verkondigd. Dat is er niet gebeurd. Nee. Wat is er misgegaan, Piet? Nou, er is niet zoveel misgaan. Eh, ik denk dat, dat een aantal verwachtingen wat, uh, wat te hoog gegrepen waren. Daar bedoel ik mee dat eh, we zouden tornado's, horror zien, zien ja, eh, scenario kwam bovendrijven. En dat was natuurlijk niet zo. De buien met, eh, met de kans die zaten, die golden vooral voor het zuiden en het oosten van Nederland. Verder waren het wel soms pittige buien, maar dat is het dan ook. Nou, ik was niet ontevreden afgelopen week over het weer in ieder geval. Nee, nee ik ook niet. Het was lekker temperatuur af en toe, dus eh, prima. Piet, jij zit vlak voor de opnames met shownews. daarom uh, houden we het even kort deze keer. Ehm, heel veel succes daarmee en graag tot de volgende keer. Tot morgen. Oké dan. Tot morgen. hoi. Gaan we luisteren naar een, eh, een nieuw nummer van, uh, van Knaan, de EK, WK man, Knaan. Die was toen heel goed tijdens de EK inderdaad, met Wave Your Flag. Ja, en ik hoorde de collega van ons, soort van naam, zeggen Kneen. Ik weet niet wat het eigenlijk is, Knaan of Kneen? Knaan toch? Knaan. Knaan. En dus, uh, is anyone out there? Hoorde hier to see them. Hij komt er aan, ja. Am I alone in this place? Never won a pageant, never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up a banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling up. Never won a pageant, never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up a banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying slowly losing his fire Close to retire With one last hope he puts his arms up higher I can see him crying Is anybody out there? Ja, ik ben er. Mooi. <laughs> Wie zei dat? Jij weer natuurlijk, hè? Niels is terug en meteen komen de droge opmerkingen meteen weer van hem. Uh, dat was van Knaal natuurlijk. Voor de treatment Drops of Jupiter. En we zijn er weer bijna aan het eh, einde. Ja, we gaan zo nog even luisteren naar Room 5. nieuwe met Wiz Khalifa. Uh, heet het. is een heel goed nummer. En het is een leuk knalnummer om het weekend mee in te gaan natuurlijk. Want het is vrijdag en het is bijna 7 uur. Ehm, hebben wij nog wat te melden? Ja, we hebben nog wat, wat te melden. Het was een hele gekke uitzending. Een hele gekke uitzending met een hele rare man. Ergens. Afwegen. ja. Ja. Ik Zullen we maar eerlijk zijn? Wat? Zullen we maar eerlijk zijn? Wat, maar, maar, wat, maar jongens, wat is er precies gebeurd? Want je zei dat hij een keer eerder had gebeld. <laughs> Ja. Ja. ja, nou vertel. Maar wat, wat, wat gebeurde er? Nou. Hij zegt, mag ik een bezoeknummer En ik zeg, ik heb geen idee. Oh, ja, <laughs> dat snapte ik. Ik snapte het dus niet helemaal, want hij zei dan nou, dat het heel onprofessioneel was. Ah, hij vond het heel onprofessioneel. <laughs> omdat hij en dat was echt... Dus op een dus het niet Maar wij, wij gingen heel eventjes weg. Ja, dus toen hebben we het niet meegemaakt. En hij belde precies toen hij weg was. Ja. Op dat en moment. en ik ging net even naar boven. En precies dus op dat moment. mijn moeder bel. Belde en toen, toen belde Robert weer. Wat toevallig! Ja. <laughs> ik ben eh, Robert van der Veer, dames en heren. <laughs> Hij was het, dat je het weet. Oh, nee, nee, dat had ik nog door zo. Nee. Wij hebben standaard in ons programma de laatste tijd een soort met zo'n imitatieblokje. Vorige week hadden we Frank de Boer aan de telefoon, dat was ik. is een soort van... Eh, en dit keer was het... Uh, Toby die eh, Robert van de Veer ja. nadeed. Een beetje een oesie momentje is dit, hè? Ja. En wie is, eh, wie is Robert van de Veer? Dat is gewoon een niet bestaand iemand wat we leuk vonden. Er bestaat iemand van uh, eh, 55 plus, laten we maar zeggen. Maar het was een soort met een test en jullie zijn er doorheen gekomen, dus... Ah, dat is mooi. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Nou, nou ik hoorde dat jullie in de zomer nog wel een keertje terug zouden komen. Ja. En we gaan nog even luisteren naar Maroon 5 met Payphone. En dan wensen we jullie nog een heel fijn weekend met z'n allen. En graag tot volgende week. Fijn weekend. En volgende week hebben we Shock Type, de spits van Volendam.